Anneke van Zessen met het NOS Journaal. Er komt vanavond geen oplossing meer voor de druk op de noodopvang voor asielzoekers in Ter Apel. Burgemeester Velema had geëist dat het COA en het Rijk in andere plaatsen voor crisisnoodopvang zouden zorgen. Volgens de gemeente waren vanuit het ministerie bussen geregeld om mensen vanuit Ter Apel naar andere locaties te brengen. Maar dat is niet gelukt. In de noodopvang in Ter Apel worden vanavond 750 asielzoekers verwacht, terwijl er maar plaats is voor 275. In Huizen, Hilversum en Gooise Meren zijn geen undercover onderzoeken gedaan in moskeeën. Dat zeggen de gemeenten volgens het ANP in een verklaring. Ze doen dat in reactie op een publicatie in het NRC. Daarin stond dat de gemeente undercover islamitische organisaties bezochten... om gevoelige informatie te verzamelen. Volgens de gemeente zijn er geen stiekeme bezoeken gebracht aan de moskeeën... en wisten de personen die geïnterviewd zijn... dat ze meewerkten aan een onderzoek voor de gemeente. Voor het eerst sinds de coronavaccinatiecampagne zijn vorige week minder dan 100.000 prikken gezet. Het waren er 90.000, ruim een derde daarvan voor mensen die een eerste prik kregen. Dat is een tegenvaller voor het RIVM, dat had gerekend op 105.000 vaccinaties. De vaccinatiegraad in Nederland kluipt langzaam omhoog. Begin oktober had 86,7 van de volwassenen een eerste prik gekregen. Dat percentage is nu 87,1. De totale vaccinatiegraad ligt nu op 83,5 En met de sensationele overwinning op Borussia Dortmund... heeft Ajax vanavond zijn eerste positie in groep C... van de Champions League verstevigd. De Johan Cruijff Arena versloeg Ajax Dortmund met 4-0. Het weer is op de meeste plaatsen droog. Het koelt af naar 14 graden. Morgen hebben we weer met veel bewolking te maken. In de loop van de dag pittige buien met kans op onweer en windstoten. En dan een graad of 17.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 Tomorrow I'll be gone, sing tonight. And fight the break of dawn come. wish that I, that I could stay Girl, you know i have got to go Oh, Lord, I wish it wasn't so Save tonight Fight the break of dawn Alexander King.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 I had a dream last night. You were there. You held my hand so tight. I thought I'd just die. Do you remember? When we used to have so much fun. I used to cry sometimes. Those days are gone.